Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Eerste Kamerlid Henk Otte wil een nieuwe politieke beweging oprichten... nu die uit Forum voor Democratie is gezet. Hij noemt Forum te rechts en een soort sectarische Thierry Baudet-fanclub. Otte zei bij Jinek dat Baudet hem doelbewust uit de partij heeft gewerkt... en geen bemiddeling wilde. Baudet was echt op ramkoers, zei Otte. Dat verklaart volgens hem ook de fraudebeschuldigingen aan zijn adres... Het is niet duidelijk of Otte meer forummensen meeneemt naar zijn nieuwe partij. Bekend is dat Eerste Kamerlid Jeroen de Vries... en het geroyeerde Noord-Hollandse statenlid Robert Balieu vertrouwelingen van Otte zijn. Bij een arrestatie in Geleen heeft de politie een man neergeschoten. Het gaat om een patiënt in een instelling. De politie was daar naartoe gekomen omdat de man lastig was. Toen hij uit zijn kamer kwam bedreigde hij medewerkers en agenten met een wapen. Daarop schoot de politie hem neer. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. In Kerkrade hebben ruim 100 mensen meegelopen in een stille tocht voor de vrouw die daar drie weken geleden werd doodgestoken. Er werd ook Happy Birthday gezongen omdat de vrouw gisteren 43 zou zijn geworden. Voor haar dood zit een man van 52 vast, volgens buurtbewoners haar ex die een straatverbod had. Op het vliegveld van Frankfurt hebben douaniers een bijzondere ontdekking gedaan... in de handbagage van een Nederlandse man. Hij had in een boodschappentas een wijndoos, met daarin geen wijn... maar een levende papegaai. Het was een Penantrocella met rode en blauwe veren. Dat is een beschermde papegaaisoort. Het dier is in beslag genomen. Het voorval was ruim drie weken geleden... toen de Nederlander met de papegaai naar Egypte wilde vliegen. Het is niet bekend of de man wordt gestraft. Het weer, vannacht helder, met minima rond 13 graden en een enkele mistbank. Overdag eerst zonnig, later stapelwolken en een kleine kans op een regen- of onweersbui.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 They want me work for the whole night. Lord, I'm so fed up by this I done planned for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this. Because oh yeah, we working hard, so it's Lord, i so fed up of this shit. I done planned for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this. Because oh yeah, we walking hard, so it's okay. Meet me on the road, yeah. Meet me on the road.